2 uur. Marnik Ampersen eh, met het NOS-journaal. De Nederlandse taal, Koningsdag en Pakjesavond zijn het meest typerend voor Nederland. Blijkt een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Op 4 en 5 staan fietsen en de Elstedentocht. Nederlanders zijn het in grote lijnen eens over wat typisch Nederlands is... maar niet altijd over de invulling daarvan. Vrijheid bijvoorbeeld, daar zijn verschillende visies over... en dat is te zien in het debat rond Zwarte Piet, zegt het planbureau... Polarisatie is volgens de ondervraagde de grootste bedreiging van de Nederlandse identiteit, gevolgd door de islam. Minister Grapperhaus ziet niets in een onafhankelijke commissie... die moet onderzoeken wat er moet gebeuren met Nederlandse kinderen... die in kampen in Syrië zitten. De kinderombudsman pleitte daar eerder voor. Er zitten zo'n 90 kinderen met de Nederlandse link in Syrië. Grapperhaus zegt dat het nodig is om naar het gebied te gaan... om hun situatie goed te beoordelen... En dat is volgens het kabinet te gevaarlijk. Eerder deze maand werden wel twee weeskinderen teruggehaald... maar dat was een uitzondering, zegt het kabinet. De Nederlandse vrouwen hebben voor het eerst de kwartfinales van het WK voetbal bereikt. Oranje won in Frankrijk met 2-1 van Japan door twee doelpunten van Lieke Martens. Ze maakte de winnende goal kort voor tijd uit een omstreden penalty. Namens Japan scoorde Hasegawa. De tegenstander van Oranje in de kwartfinale is Italië. Die wedstrijd wordt zaterdagmiddag gespeeld in Valenciennes. Het hoofd van de Amerikaanse douane en grenspolitie is al na een paar maanden opgestapt. John Sanders heeft niet gezegd waarom hij weggaat... maar volgens de Wall Street Journal is hij de kritiek en problemen beu. De grenspolitie wordt geplaagd door schandalen... onder meer rond de slechte behandeling van migrantenkinderen. Het weer vannacht helder, de temperatuur zakt naar 17 tot 20 graden. Overdag vrij zonnig, in de kustgebieden meer bewolking.